De artsen vinden daarom dat er strengere coronamaatregelen moeten komen. Maar dat is volgens de jongen nu nog niet nodig. Wat de zorg moet doen is goed de patiënten spreiden zoals ze binnenkomen. Om te zorgen dat we de zorg overal toegankelijk houden. Als je dat doet, als je de werkdruk wat dat betreft eerlijk verdeelt, eh, ja, dan gaat het het beste. Vanuit de spoedeisende hulp worden patiënten doorgeschoven naar andere afdelingen. Maar door een tekort aan bedden daar loopt het aantal patiënten bij de spoedeisende hulp op. In de haven van Rotterdam is in een container 75 kilo kook gevonden. Het spul was bij elkaar dik 5,6 miljoen euro waard. De drugs kwamen uit Peru en lagen verstopt achter luiken. Afgelopen weekend was de grootste partij drugs van het jaar onderschept in Rotterdam. Ruim 4100 kilo. Een man uit Prinsenbeek in Brabant moet acht maanden de gevangenis in... omdat hij zich aftrok waar zijn dochter bij was. Hij heeft haar ook betast. De man heeft bekend. Volgens hem gaf hij seksuele voorlichting. En dit weekend wordt er weer flink aan de weg gewerkt. De A28 bij Groningen gaat helemaal dicht. En verkeer van en naar de stad moet daarom een stuk omrijden. Het kan aardig druk worden in het centrum, denkt Rijkswaterstaat. Komend weekend is het afscheid van eh, Robin, uh, eh, Arjen Robin. Dus eh, ja, het stadion dat zal ook wel uh, te zitten. Dus er komen natuurlijk mensen naar Groningen toe dit weekend. Dus het, ik, ik, verwacht wel dat het druk gaat worden. Ik hoop dat we het allemaal een beetje goede banen kunnen leiden. En dat het niet overal vast komt te staan, maar dat het allemaal nog wel fatsoenlijk kan doorstromen. Vanavond gaat de A28 bij Groningen al dicht. En maandag gaat de boel weer open. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust wat buien, later vanmiddag ook landinwaarts. Het blijft ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Het is nog niet zo heel erg druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen alweer 10 kilometer. Vertraging valt nog mee, die is zo'n 10 minuten. Bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Horen... bij Den Oever een kwartiertijdverlies. Op de N208 Haarlem-Sassenheim voor de aansluiting met de N207...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 Cause I'm the real McCoy. Yes. And for the rest of your life, daddy. dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De aftrap van het carnavalseizoen op 11 november gaat in Zuid-Limburg wel door. In het noorden en midden van de provincie is het afgeblazen vanwege de opgelopen coronacijfers. Maar de regio Zuid-Limburg zegt niet af te willen wijken van landelijke regels. De luchtkwaliteit in de Indiase hoofdstad Delhi is opnieuw gedaald tot een gevaarlijk niveau... door het jaarlijkse lichtjesfestival Diwali. Ondanks een verbod steken mensen op veel plekken meer vuurwerk af... En er komt toch geen tijdelijk kantoor voor ambtenaren in de tuin van het Katshuis, de ambtswoning van de premier. Vanwege bezwaren van buurtbewoners en de Haagse gemeenteraad wordt er gezocht naar een andere locatie in de binnenstad. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking.